Eerder waren er signalen over gerommel met volmachten. Daarop vroeg de burgemeester van Venlo om een onderzoek en dat heeft geen onwettige zaak aan het licht gebracht. Onder meer in Venlo zijn vandaag vanwege een gemeentelijke herindeling en raadsverkiezingen. De voorzitters van de stembureaus hebben opdracht gekregen attent te zijn op stemmers die zich melden met meer dan twee volmachten. Twee is het maximum dat iemand mag meenemen. De temperatuur op de wereld kan met 6 graden stijgen als de klimaattop in Kopenhagen volgende maand mislukt. Daarvoor waarschuwen klimaatwetenschappers van het Global Carbon Project. Volgens de organisatie is de uitstoot van CO2 tussen 2008 en 2000, 2000 en 2008 met bijna 30% gestegen. De groei wordt vooral veroorzaakt door China en ontwikkelingslanden. Volgens de wetenschappers kan de uitstoot in die landen snel oplopen als er volgende maand geen maatregelen worden genomen. Zij noemen de klimaattop in Kopenhagen de laatste kans om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. In Frankrijk heeft de politie voorkomen dat een jongen van 13 zijn leraren zou doodschieten en daarna zelfmoord zou plegen. De ouders hadden de politie gewaarschuwd toen ze ontdekten dat hun geweer was verdwenen. De jongen had bovendien op internet een afscheidsbrief achtergelaten. Hij was uit zijn woonplaats Beauvais bij Parijs vertrokken met het geweer en 25 kogels. Toen hij zag dat de politie zijn school had omsingeld, vluchtte hij naar een internetcafé waar hij werd gevonden door zijn ouders. De jongen is aangehouden. Het AMC is erin geslaagd stamcellen te kweken uit zaadbalweefsel. Het resultaat is van belang voor jongetjes die kanker hebben. Door de behandeling worden ze vaak onvruchtbaar. Met de stamcellen kunnen spermacellen worden gemaakt, zegt het AMC. Op die manier kunnen de kankerpatiëntjes later toch kinderen krijgen.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 of your private room. You've been kicking at the scans of some old wounds. You're bundling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable. What are we gonna do now that we found love? What are we gonna, gonna, gonna do?